En Nederland zou er naar kijken dit ook zo te doen. Het is een race tegen de klok, want de Taliban wil over precies een week dat de vluchten naar het westen stoppen. Afghaanse mensen zelf mogen nu al niet meer weg, zegt redacteur Davy Boerema. De Taliban vragen actief Afghanen niet meer naar dat vliegveld te gaan... omdat ze zeggen het is veilig thuis. Waarom gaan jullie eigenlijk? Jullie zijn hier nodig om het land op te bouwen. Het probleem is dat dit ook juist de mensen zijn die gevaar lopen hè, onder dit regime... omdat zij zich eh, uitgesproken hebben tegen de Taliban en omdat zij bedreigd zijn. Buitenlanders mogen nog wel naar het vliegveld toe... maar de Taliban-woordvoerder herhaalde dat de deadline daarvoor van 31 augustus niet wordt verlengd. Afgelopen week hebben iets minder dan 300.000 mensen zich laten vaccineren. Dat is het laagste aantal sinds eind maart, zegt het ANP op basis van cijfers van het RIVM. Meer dan 75% van alle volwassenen heeft inmiddels beide prikken gehad. Alleenstaande minderjarige asielzoekers die door een oom of tante worden opgevangen... hebben er toch recht op dat hun ouders naar Nederland komen. Staatssecretaris Broekers-Knol had dat recht geschrapt... maar ze komt er nu van terug na protest van Kamerleden. Jamairo van 10 uit Assen had een leuk idee voor de verjaardag van zijn beste vriendje Senne. 10 euro verpakt in ballonnen. Muntgeld was te zwaar, dus verdeelde hij twee briefjes van 5 in twee ballonnen vol helium. En je raadt het al. Nou, die komt niet meer terug hoor. Nou, daar gaat Senne zijn ballon. Ja, Senne zelf kon er niet zoveel aan doen. Ik dacht dat mijn tante hem vast had, dus, maar hij vloog zo in de lucht. Dus ik probeerde er nog achteraan te gaan, maar het lukte niet. Vriendje Jamairo vraagt mensen op social media nu naar de ballon uit te kijken. Dus mocht je die ballonnen vinden met geld erin, zorg dat ze uiteindelijk weer bij Senna terechtkomen. Het weer vannacht wat kans op mist. Morgen flinke periode met zon en zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N245 ook maar richting Schagen nog dicht tussen Dirkshoorn en Schagen vanwege politieonderzoek. Verkeer wordt daar omgeleid. Dat duurt waarschijnlijk tot, nog tot rond half negen, denkt Rijkswaterstaat. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 de papzangeres is Amerika, dan gelooft u dat toch niet. Het is van het eh, album Cheek to Cheek. Met een duet Tony Bennett, Bennett en Lady Gaga. Het tweede uur jazz vanuit een nou, klein zonnetje uit Zandvoort. Mijn naam is Mark Frank.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 Ik beloofde u eigenlijk eh, big band en eh, jazzmuziek uit de huidige tijd te spelen. En dit nummer is het 1961, eh, dus ik heb mijn belofte niet geheel gehouden. En ik ga mijn belofte ook niet nu bij het volgende nummer niet houden. Want als je het over big band muziek hebt en het thema is big band muziek... mag er zeker eentje niet missen. En die vertolkt in de volgende plaat een van mijn lievelingsnummers. Een prachtig nummer. En dat is The Girl from Ipanema, vertolkt door Frank Sinatra. girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ah. so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me tall and tan and young and lovely.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 O seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. but I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yeah. I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall, tan, young, lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes I smile But she doesn't see Por causa do amor she just doesn't see. Nem olha pra mim. She never sees me. Por causa do amor. ding, din, din, din, din, ding. fantastische eh, Frank Sinatra ongeëvenaard ook wel The Voice genoemd. Maar zoals gezegd eh, zou ik meer muziek gaan spelen van deze tijd. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is ook een eh, fantastisch nummer. En het is samen met Matt Dusk, een Canadese eh, jazzzanger. En het is een duet met onze eigen Dennis van Aarsen. En ik heb een uh, onwijze voorliefde en ik ben onwijs fan van deze jonge jongen uit, uit Nederland. Hij is de winnaar van The Voice of Holland in 2019. En hij maakt op dit moment een eh, behoorlijke carrière door. En eh, het is ook goed om te zien dat de jeugd of jonge mensen ook zo vreselijk mooi jazz... en ook zeker met een big band eh, kunnen optreden. Hij treedt ook dit jaar op met een theatershow... samen met een prachtige big band en hij vertolkt prachtige nummers erin. En hij start de, zijn tour op dinsdag 5 oktober in het theater in Beverwijk. En gaat dan donderdag 7 oktober gelijk naar Alkmaar door. 8 oktober Gouda, 9 oktober Rijswijk. Zaterdag 9 eh, oktober nog een keer Rijswijk. Het zijn twee eh, voorstellingen achter elkaar. En dan gaat hij door naar IJsselstein, Nieuwegein. Nou, eigenlijk door heel Nederland. Het is eh, niet te geloven. Ik zie ook al eh, dat er bepaalde voorstellingen uitverkocht zijn. Dus als je erheen wil, eh, check de site van Dennis van Azen. Zoals gezegd, ik heb een voorliefde voor Dennis van Azen.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 the blues will taunt you constantly. Oh, when you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. Are The nights when you don't sleep, Are the whole night you're crying. But you can't forget her. Soon you even stop trying. you feel your heart break You're learning the blues When you're at home alone The blues will taunt you constantly When you're out in a crowd Those blues will haunt your memory The nights when you don't sleep That whole night you're crying but you can't forget her. But you can't forget her. Soon you'll even stop trying. Oh, you'll walk the floor. And you'll wear out your shoes. When you feel your heart when break. You feel your heart you break. the blues. When you feel your heart break. You're learn the blues. Matt Dusk en Dennis van Aas, eh, Learning the Blues. En Matt Dusk is een eh, zanger geboren in Toronto, Canada. Geboren in 1978. Ik heb eh, nog een leuke plaat van hem gevonden. En dat is van het album uh, Jet Set Jazz. Vertolkt door Matt Dusk. En het nummer heet Let's Hope on a Plane. down in Barbados, there's a beach with our name. Bagels in Brussels with a side of beignets. Why wait another day? We could be there now together. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Big suites in Vegas. Roll the dice, win it all. Boat rides in Venice, taking in the Taj Mahal. Why wait another day? Cause the world won't spin forever. What do you say, babe? Let's hop on a plane. We don't need a reason why high in cloud number nine, leaving all of our cares behind. My high with you, sipping on the best champagne. Paradise, we are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon jazz in New Orleans, marching in Mardi Gras. Next stop is Rio, get dressed for Carnival. Why wait another day? You and I can be jet setters. What do you say, babe? Let's hop on a plane. we are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. another day. You and I can change the weather. What do you say, babe? Come on, let's fly away on a fine holiday. Let's hop on a plane. ZFM, yeah. are steady as a rock. In stormy weather, we'll always stay together, even if we're sometimes tired of. I've been away a while to climb the mountain. It's hard work just to make it to the top. live it up with gelijknamige nummer Doing Alright. Het is echt eh, prachtige big band muziek. En het is eh, echt ongelooflijk als je de, de geschiedenis van Dennis van Aassen een beetje kent. Want Dennis van Aassen is geboren in Dordrecht. En als kleine jongen droomde hij er al van om artiest te worden. En nadat hij als zevenjarige jongen het album Swing When You're Winning van Robbie Williams hoorde... raakte hij verliefd op de swingmuziek. Na de middelbare school schreef eh, Van Aassen zich in voor de Rock Rockacademie in Tilburg waarbij hij niet werd toegelaten. Daarna besloot hij een hbo-opleiding te gaan doen... Eh, communicatie, international event, music en entertainment... En eh, daar ging hij ook eh, werken als, als projectmanager. Een jaar later deed hij mee aan de talentenjacht Topgezocht. En na het opgeven van zijn carrière in de, wereld, in de muziekwereld... hoopte Van tenminste één hoogtepunt mee te mogen maken... door met toppers in de Johan Cruijff Arena op te treden als vijfde topper. Ondanks een goede auditie kwam hij niet verder dan de eerste ronde. Echter gaf eh, zijn deelname aan dit programma een nieuwe vonk aan de muzikale droom van deze jonge Nederlander. En hij besloot zich op te geven voor het negende seizoen van The Voice of Holland. <laughs> En die won hij ongelooflijk eh, met een jazznummer. The Voice of Holland won hij. En, eh, en hij is daardoor bekend geworden als een Nederlandse jazzartiest. De volgende jazzartiest die we klaar hebben staan is ook een Nederlandse. Het is Eva Scholten. En het uh, nummer heet Hot Club to Paradise. En even schulden, dat is uh, het album. En het nummer heet Benny's Tune. In the park, in the dark, under the moon Sat a boy and a girl humming Bernie's tune When a sheep got a sheep, a always true. It's so easy to whistle, it's so easy to sing, even hummingbirds hum it. It's the thing. Office jerk, soda clerk, pick it up so soon. Millionaires, even squares, whistle Bernie's tune. de band. Ongelooflijk wat een mooie, prachtige, heldere stem deze vrouw heeft. En dat vind ik ook het prachtige eigenlijk in de jazz en de big band muziek. Dat er zoveel prachtige zangeressen zijn die zo'n mooie, heldere stem... over dat geweld van saxofoons en trompetten hebben. En de volgende nummer wat ik klaar heb staan is dan ook van een... Uh, van een big band uit een land waarvan je het eigenlijk ook niet verwacht. Het is eh, Mexico en die eh, is de, de big band de Mexico. Uh, die band is eigenlijk opgericht om eh, jazz te stimuleren in Mexico. En ik moet eigenlijk zeggen, dat is, eh, <laughs> nou, als je dit resultaat hoort, is dat vrij aardig gelukt. Me. all of me see That I'm not without you my uh, never goodbye. Let me with eyes I cry. Oh yeah, how can I? genieten van zo'n vrouwelijke stem in de jazzmuziek. Het is, eh, het is echt eh, prachtig. En over jazzmuziek gesproken, eh, ons eigen theater De Krocht in Zandvoort gaat ook weer open. En die heeft ook al een, een agendaatje staan. Op 12 september komt er bijvoorbeeld de West Coast Big Band. Plays Peter Holtz, Hertzbolzheimer. Op 10 oktober komt het Edwin Rutte Quartet. Celebration the Music of Rogier van Otterlo. En 7 november staat gepland Jesper Staps Quartet... Celebration the Music of the Dave Brubeck en Paul Desmond. Nou, en de agenda gaat zelfs nog verder. Op 12 december Cor en V. Klaassen. Nou, V. Klaassen hebben we net ook eh, eh, afgespeeld in het eerste uur. Nou, wat leuk dat ze ook in de, in de krocht komt. Op 12 december met het... Eh, de theatershow heet Celebration Christmas. Dat is ook wel logisch, 12 december. Maar we zitten nu nog op 22 augustus, eigenlijk midden in de zomer. Het zonnetje breekt een beetje door in Zandvoort. Het wordt een, eh, nou, hopelijk een droge dag. En eh, dat de zon nog een beetje door mag komen, kunnen we nog een beetje genieten van de zomer. Als we het over big band muziek hebben... en Nederland mag natuurlijk eh, ook een band niet missen. En dat is de Dutch Switch College Band. Het is eigenlijk niet echt een big band, maar heeft wel de instrumenten van een big band, alleen niet in zo'n grote formatie. En ik heb een leuk nummer gevonden van de Dutch Swing College Band... waar onze eigen Laura Fici, waar wij natuurlijk een bepaald voorliefde voor hebben... in meespeelt. Eh, het, eh, het, nummer heet Is Wonderful. En het is van de Dutch Swing College Band. Hi, ik ben Laura Fici. Ook ik luister naar ZFM Radio... Laura met de Dutch Rich Collins Band. Zoals gezegd zou ik het tweede uur meer eh, jazzmuziek van de huidige tijd gaan spelen van deze tijd. Nou, het volgende album wat ik klaar heb staan is gereleased in uh, eh, 2021. En het nummer is... Eh, of het, de plaat heet Come What Kom Wat Mee. En het is van Jane Monette. Jane Monette is een, uh, een Amerikaanse jazzzangeres... geboren in eh, New York op 3 eh, november 1977. En ze heeft onder andere ook mee, samengewerkt met Toots Tielemans, Sergio Mendes. En ze heeft ook ooit een duet opgenomen met Michael Bublé. Monette werd voor twee albums genomineerd voor de Grammy Award. Zo Zogezegd een album uit 2021 van Jane Monette... I Believe in You. You have the cool, clear eyes of a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that upturned chin and the grin bowl I Believe in You van Jane Monheid. Ehm, zoals gezegd, een album uit 2021. Eh, nou, hoe nieuw wil je het hebben? We gaan gelijk door naar een album uit 2015. Eh, en het is van eh, JVD 4. Dat is het kwartet van Jan van Duikeren. Het heet ook Jan van Duikeren, dus JVD 4. het album heet Dear John. En ik heb daar een nummer uit gekozen en het heet Tokyo Blues. trompet van eh, Jan van Duikeren. Echt een eh, Nederlandse trompetist die, eh, die met de grote van deze wereld heeft gespeeld. Hij heeft ongeveer andere gespeeld met Paul Weber, Kerry Mulligan, Bob Brookmeyer... Arturo Sandoval, Dr. John Toets Tielemans... Dr. Lonnie Smit, Penny Colson, Sheila E., Candy Dulver. Trouwens, hij zit nu ook volgens mij in de vaste formatie van de band van Candy Dulver. Lionel Richie en Treintje Oosthuis. Nou, dat zijn sowieso namen dat, eh, die echt wel wereldfaam hebben gemaakt. Ik vind het echt een fantastische eh, trompetist. En uh, hij zeker met de JVD 4, dus het kwartet van Jan van Duikeren, echt maakt hij prachtige muziek en leuke cd's. Ik zou het zeker eens een keer gaan googlen. En wie ook onwijs leuke muziek maakt en ook van Nederlandse bodem komt... en waar ik ook een, <laughs> zeker een super voorlichter voor heb... is natuurlijk onze eigen vriend Dennis, Dennis van Haasen. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is Modern World. En Modern World is eigenlijk een nummer eh, van Anouk. En het is eigenlijk geen jazznummer, nee, het is een rock- en popnummer. Hij heeft hiermee ook eh, eh, de finale van The Voice of Holland gewonnen. Maar het mooie is van, dat dit rock-pop-nummer Modern World zo gearrangeerd is... dat het echt een, een big band jazz-nummer is geworden. Ik zou zeggen, oordeel zelf. to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. Hell, to all your boys and girls. hell, hell, color green. I say hell to what I've seen and hail this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in about sex, boys. With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hey. days, adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Dat was eh, Hell This Modern World. Modern World van eh, Dennis van Aassen. We blijven lekker bij Dennis van Aassen. En ik heb nog een ander eh, prachtig nummer uitgevonden van zijn album Forever You. En dat is High Hopes. Fulfill your prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days, we wanted everything, wanted everything. And mama said, burn your biography, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. top. Hell for oddities, stranger crusades. Ain't ever wannabes, the weird and the novelties. Never change, we wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, and never come down. Stay up on that rise, stay up on the rise, and never come down. Mama said, don't give up Cause it's a little complicated, we're all tied up No more love, and I'd hate to see you waiting They say it's all been done, but they haven't seen the best of me So I got one more run, and it's gonna be a sight to see Dennis van Aasen. Met High Hopes van het gelijknamige eh, nummer. We zijn alweer aan het einde gekomen van het tweede uur jazz op ZFM. Elke zondag. Mijn naam is Marco. Ik wil u vriendelijk bedanken voor het uh, luisteren. Hetzelijk danken voor het toehoren. Eh, en ik hoop dat jullie de volgende keer weer gaan luisteren als ik weer aan de beurt ben. Volgende week zit mijn collega Peter hier. En die gaat ook weer twee uur vol met mooie jazzmuziek maken. ik, ik blijf toch mijn voorlift even <laughs> aanhouden. En uh, nog een nummer van Dennis van Haas eh, te spelen. En dit eh, nummer dat doet hij samen met Jackie Lou. En het nummer heet The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. And she loves the theater, but she never comes late. I never bother. chick is a triumph. And she doesn't like crap games, not with barons or earls. I won't go to Harlem in the that isn't a fate. No fate. And I love to rowboat with you and your wife is Central Buckley. Lake. When she goes to the opera, she stays wide awake. Oh, yes, I do. And that's why the lady is a tramp. Now she likes the green, green grass. She likes it under her shoes. Oh, what can I lose? Cause I got no dough. Oh, no? te geloven, joh. Ik eh, kwam net met mijn calculatie niet uit. Dus we hebben nog een eh, paar seconden over in het laatste uur van deze uitzending ZFM Jazz.